7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journal. Amerikaanse president Obama waarschuwt kandidaten voor de presidentsverkiezingen... dat ze geen beledigende en provocerende taal moeten gebruiken om stemmen te winnen. Hij zei dat naar aanleiding van incidenten bij de campagne van Donald Trump... In zijn campagne heeft hij verschillende pittige uitspraken gedaan waar veel mensen kwaad over zijn. In Chicago werd een bijeenkomst afgelast omdat aanhangers en tegenstanders van Trump elkaar te lijf gingen. En gisteren probeerde iemand door de veiligheidslinie te breken bij een toespraak van Trump. In Assen heeft de politie een schot gelost bij de arrestatie van een spookrijder. De man reed tegen de richting in op de N33 en ging er vandoor naar de A28, ook tegen de richting in, toen de politie hem wilde tegenhouden. De politie zag hem later weer in Assen, waar agenten hem tot stoppen dwongen. Toen de man weigerde uit te stappen, loste een agent een waarschuwingsschot. Het is niet bekend of de man onder invloed was. In drie van de 16 Duitse deelstaten zijn vandaag verkiezingen. Die gelden als graadmeter voor de populariteit van het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Merkel. Vorig jaar zijn meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland gekomen. Volgens de peilingen zal de ontevredenheid van veel Duitsers over het ruimhartige vluchtelingenbeleid leiden tot verlies bij de CDU van Merkel. In de Egeïsche Zee heeft de Turkse kustwacht geprobeerd een boot met vluchtelingen tegen te houden. De migranten wilden oversteken naar het Griekse eiland Lesbos. Ze filmden hoe medewerkers van de kustwacht met stokken tegen het bootje sloegen. De vluchtelingen konden uiteindelijk toch doorvaren. Ze zijn veilig op Lesbos aangekomen. Het weer. In het noorden en noordoosten eerst nog grijs. In de loop van de dag overal zon bij een graad of 10. Er staat een zwak tot matige noordoostenwind. Morgen ook geregeld zon, maar geleidelijk meer bewolking.